Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 33 die ervan wordt verdacht dat hij twee mensen heeft gedood... in een bioscoop in Groningen... zou gedwongen behandeld worden door een GGZ-instelling. GGZ Delftland bevestigt na berichtgeving van het AD... dat er al een behandelingstraject was gestart. De familie van de Rotterdammer Ergun S. probeerde al lange tijd verplichte zorg te regelen. De man had psychoses. En de rechter moest zich daar nog over buigen. Ergun S. Die werd gisterochtend in Groningen aangehouden. Trainer Jaap Stam vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft zijn conclusies getrokken na de 4-0-nederlaag tegen Ajax gisteren. Er was de eh, laatste weken veel kritiek op het spel en de tactiek van Feyenoord. De 47-jarige Stam was bezig aan zijn eerste seizoen bij de Rotterdammers. Hij kwam over van PEC Zwolle, waar hij een half jaar werkte. De politie heeft vijf mensen aangehouden voor een schietincident en een achtervolging in Veldhoven gisteravond. Drie van hen waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. De twee anderen die zijn vlak na het schietincident opgepakt. En volgens de politie horen de betrokkenen bij twee groepen... die waarschijnlijk bewuste confrontatie met elkaar zochten. Waar de groepen oneenigheid over hadden, dat is nog onduidelijk. In Leiderdorp is een jonge gevangene ontsnapt. Hij mocht onder begeleiding op bezoek in een ziekenhuis en sloeg toen op de vlucht. Het is niet bekend waar de jongen voor vast zat, alleen dat hij onder de 18 is. Om de jongen op te sporen is onder meer Burgernet ingezet. Ook wordt vanuit de lucht gezocht met een helikopter. En bouwers willen aankomende woensdag met meer dan duizend bouwvoertuigen protesteren op het Malieveld in Den Haag. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid, waardoor veel projecten stil liggen. Eerder kwamen de boeren naar het Malieveld met veel trekkers om te demonstreren. Het weer nog, lokaal nog een bui bij ongeveer 12 graden. Vanavond klaart het op met alleen in het uiterste noorden nog kans op een bui. Vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is druk in de regio met in totaal 140 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer en een half uur tijdverlies. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartier op oponthoud.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 Absoluut, inderdaad. Bezig met editie nummer 2 hier bij Dance Radio. Dus leuk dat je erbij bent. Laat wat achter op het forum. dansradio.im Donald Jones nu. You know what's up. Uit de beginperiode. to park and parlay. Hope that you walk this away.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 You know that I like it, baby. Girl, you know what's up, and you know what I need. Say what, say what, You know that I'm out and baby. Girl, you know what's up. Oh, I'm digging you, I'm digging you.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 Uit de beginperiode toen natuurlijk eh, de eenwisseling. was dat. 2000, 2001 ongeveer. Donald Jones hier bij Dance Radio. Ik heb nog wat nieuws over... Eh, ja, ja, echt waar sociale media en alles wat tegenwoordig. Ja, mag niet meer uit. Vroeger had je gewoon uren nodig om, eh, om je klokken te gezetten zetten het hele weekend. En je klokjes en de buur, overal. Dat, tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet meer. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja, dat is mooi. Maar goed, we hebben ook een soort tijd gekend dat het eh, niet vanzelfsprekend was. Dus ja... Zo'n zondagmorgen voelt dat wel even goed hoor. Alleen merken we de maandagavond pas nou, dat we ons werk opeens geen daglicht meer over hebben. En dan is de lot, eh, ja, dan is de lot er ook wel snel vanaf. Maar geen zorgen, het duurt maar vijf maanden. En dan waarderen we op zondag 29 maart 2020 dat extra uurtje daglicht weer des te meer. Overigens eh, is de zomertijd lang niet alleen maar rozengeur en zonneschijn. Dat uurtje spelen met de klok kost zelfs mensenlevens. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er gemiddeld 10 mensen per jaar meer overlijden door hartfalen halen ten gevolge van het geforceerd doorbreken van het dagritme. Of dit opweegt tegen de voordelen van de zomertijd? Ja, oordeel zelf maar. Ja. Die pikken donker buiten. Ja, sommige mensen gaan weg in donker en die komen ook weer thuis. Die kunnen er ook niet zo goed tegen. Die noemen dat gewoon een winterdip. Ja, mhm. zo is maar net. Zoals je gewend bent hier bij Dance Radio. Lekkere soul, soulful, deep house en de allerbeste classics. Heeft mijn personal favorite wereld gemaakt in 1983. De meest commerciële versie ja, was eigenlijk deze wel. Maar eigenlijk zou je het gewoon eens een keer op moeten zoeken op YouTube. De man heet Kashif Halin. Of gewoon Kashif. K-A-S-H-I-F. De R&B van vroeger. En het klinkt ongeveer zo. Kashif dus. En Stone Love hier bij Dance Radio. zaterdag 22 februari volgend jaar genieten van een eh, zee-licht kunstwerk... tijdens de eerste editie van de Zandvoort Lightwalk. Het gloednieuwe wandelevenement brengt wandelaars over het strand... en door het sfeervolle centrum terwijl ze genieten van verschillende light acts of lichtacts. Er is eh, keuze drie afstanden, 18, 14 en de familiewalk van 6 kilometer. Wandelaars kunnen zich vanaf vandaag inschrijven via www.zandvoortlightwalk.nl Eh, ik, ik behoed je daarvoor eh, vandaag. laten maar even. Tien over half zeven hier. Dance Radio samen met CRM Zandvoort. Lokaal voor Zandvoort en omgeving. Editie nummer 2. een leuk bericht over uh, eh, Mischieland. Ja, al iemand in Zandvoort, Mischieland, heeft geld het Lekker niet. Je komt ook iets antwoorden. Je bent altijd aan het eigenlijk. Je weet dat je. Net als ik. We zijn eigenlijk altijd verder. Ja, dan ja, ja. Moeilijk was dus, het eh, vorige week, 16 eh, oktober 2002, werd in het Alejandra Art Theater in Athene bekendgemaakt dat de Zandvoortse Raviella Plastila werd verkozen tot Miss Griekenland 2019. Op 14 december vliegt hij richting Londen om deel te nemen aan de Miss World verkiezing in januari, februari 2020. Is dan uh, eh, deze Rafael ook van de partij bij de Miss Universe verkiezing op de Filipijnen. En eh, Rafael werkt bij haar moeder in Grieks restaurant Marta Saras. Denk je dat dan? Toch? Nou, er zit in het straatje. Ja, dat maakt niet zo Chin chin. Weet je van daar? En daar in de van de verder van de maand. En live muziek, live muziek te vinden. Gabriella en haar zusje Georgiana, broers Dino en Nico en Marta zelf. En Sirtaki dans. Echt, Zal ik een negen op, ik of niet? Dan doe je toch de deur dicht om negen. Dan ga je even naar Zandvoort. een Zandvoort, dat vind ik niks Nee. Of moet je vanavond ook weer? Ik moet weer. Helaas. Ja gaat Zandvoort wielrennen. Oké, okay, Alright With Me 2, Jonas Blue, Fast Car en Charlie Kirk en Future Mega Megatrain. Kygo Hallo nog met Houston en The eh, Higher Love hier bij deze video. Nieuwe single van Tiesto. spijsbank ontstaan. De wind is overwegend zwak. Morgen is vrij zonnig en blijft het vrijwel overdag. Sneller wordt het 10 tot 12 graden. Kwart voor 7. Nu is het Lucky. natuurlijk. Geschiedenis van deze dame. Davine en Michelle, de nieuwe single Better Now. Uitzending nummer 2, ZFM, samen met Dance Radio. Iedere dag live hier van de Big Bad City. En ook voor Zandvoort, dus dan weet je het man. En verschillende DJ's hier dat uh, zijn dus van maandag tot vrijdag, vrijdag een uurtje. En maandag tot donderdag om twee uur tussen vijf en zeven uur. De live programmering gaat vanavond natuurlijk hierdoor. Met Benny Brown, Benny Brown en de BBB Show. Een aantal verrassingen weer vanavond. Wie zal het zeggen? Ze zeggen, blijf erbij. Dan kom je toch? Ja, dat weet je wel. Dus, zo is het maar net. Zometeen dus zeg ik, smakelijk een hele fijne avond. Maak er wat van we komen elkaar vast alweer tegen van de week. Laatste druk. In de jaren 90, CDC, gasten.